Freddy van met het NOS-journaal. De commissie Oosting heeft harde kritiek op de deal die toenmalig officier van justitie Teven in 2000 heeft gesloten met drugscrimineel Kees H. Die deugde niet, vindt de commissie, die deal. De deal hield onder meer in dat H 4,7 miljoen gulden terugkreeg van een bedrag dat eerder in beslag was genomen en dat hij een deel van zijn gevangenisstraf niet hoefde uit te zitten. De commissie Oosting werd ingesteld na het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teven. Teven is nu Kamerlid voor de VVD. Hij zegt dat hij het rapport van de commissie Oosting met interesse heeft gelezen. En hij wijst erop dat het rapport gebeurtenissen behandelt van 15 jaar geleden of meer. De Tweede Kamer wil snel een debat met het kabinet over de kwestie. Er zijn veel minder auto's van Volkswagen met problemen met CO2-uitstoot dan gedacht. Eerder was er een probleem met de uitstoot van stikstofdioxide. Daar kwam onlangs een hogere uitstoot van CO2 bij. Vorige maand leken wel 800.000 auto's in de praktijk meer CO2 uit te stoten op papier dan op papier. Maar het zijn er volgens het bedrijf maar 36.000. Er zijn 11 miljoen dieselauto's van Volkswagen met Schumelsoftware. Time Magazine heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel uitgeroepen tot persoon van het jaar 2015. Het Amerikaanse tijdschrift noemt haar de kanselier van de vrije wereld en roemt haar morele leiderschap. Duitsland heeft de afgelopen maanden honderdduizenden vluchtelingen opgenomen uit oorlogsgebieden in Afrika en het Midden-Oosten. Het Rijksmuseum gaat woorden als neger, Eskimo en Indiaan schrappen. Het museum vindt dat in sommige beschrijvingen van kunstwerken woorden staan die niet meer aansluiten bij deze tijd. Het kreeg daar soms ook commentaar op van bezoekers. Het Rijksmuseum gaat nu sommige van die termen die in ons koloniale verleden wel normaal waren aanpassen. Het weer, flink wat zon, een graad of 9. Minima vannacht tussen 3 en 7 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, wat meer wind en 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De files met de meeste vertraging die staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Gooimeer en Afrit Bunschoten, 13 kilometer... Met bijna een half uur vertraging. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Sveen 7. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Knoop het Gouwe 10 kilometer met een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 7. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoop de plein 5 kilometer na een ongeluk.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 share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I poured it down.